12 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. In Spanje praat de ministerraad over het in werking stellen van een procedure... waarmee het Catalaanse regiobestuur uit zijn macht kan worden gezet. De Spaanse regering wil Catalonië onder direct bestuur van Madrid brengen... om te voorkomen dat de onafhankelijkheid er wordt uitgesproken. In januari moeten er weer nieuwe verkiezingen komen om de regio autonoom te maken... De Spaanse premier Rajoy maakt later bekend welke maatregelen worden genomen om de Catalaanse onafhankelijkheid tegen te houden. Als de zogeheten artikel 155-procedure in werking wordt gesteld, moet de Senaat nog akkoord gaan. En dat gebeurt op zijn vroegst komende vrijdag. Oud-Transavia-piloot Julio Potsch wil de Nederlandse staat aanklagen als hij in Argentinië wordt vrijgesproken... Potsch wordt in dat land verdacht van betrokkenheid bij het in zee gooien van politieke tegenstanders van de junta, eind jaren 70 en begin jaren 80. De Nederlandse staat verklaarde volgens advocaat Knoops dat Potsch binnen een jaar berecht zou worden en een eerlijk proces zou krijgen. Inmiddels zit hij al acht jaar in voorarrest in Argentinië. Knoop zegt dat drie oud-Transavia-collega's van Potsch mogelijk ook worden aangeklaagd. Zij beweerden eerder dat Potsch tegen hen had gezegd dat hij betrokken was bij de dode vluchten. De Braziliaanse politie heeft 108 mensen aangehouden in een grote operatie tegen kinderporno op internet. Volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie gaat het om een van de grootste kinderporno-onderzoeken ter wereld. Of het netwerk ook buiten Brazilië actief was, is niet bekendgemaakt. Het bestuur van een school in Krimpen aan den IJssel heeft het gebouw gesloten vanwege een mogelijk onbetrouwbare vloer. Mogelijk zit er, in de, zit er dezelfde constructiefout in als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport die in mei instortte. Krimpenerwaard College wil de resultaten van technisch onderzoek afwachten. Eerder werden ook een universiteitsgebouw in Rotterdam en een school in Hoeven gesloten. Het weer, vanochtend enige tijd regen, vanmiddag opklaringen, maar ook nog wat buien. Vooral in het westen met kans op onweer.